9 uur. Dit is door Almegens met het NOS-journaal. De fractie wil de Tweede Kamer in. De kandidatenlijst van D66 is nog in de maak. Verwacht wordt dat Paternotte Hoog op die lijst komt. Zo melden het Parool en het AD. De Amsterdammer wordt genoemd als opvolger van Alexander Pechtold. Het innemen van het rijbewijs van dronken automobilisten heeft nauwelijks effect. Zware drinkers zijn niet gevoelig voor traditionele straffen... en blijven gewoon doorrijden als ze geen rijbewijs meer hebben... zegt de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid. Een alcoholslot is wel een goed middel... Maar die maatregel wordt niet meer opgelegd. De Raad van State bepaalde vorig jaar dat zo'n duur slot te ingrijpend is. De Zwolf pleit voor een goedkoper slot en voor intensieve begeleiding van de daders. Door het verkeersgedrag van zware alcoholovertreders vallen jaarlijks 50 tot 95 doden. Verzekeraar NN wil concurrent Deltaloid overnemen. Het moederconcern van Nationale Nederlanden heeft een bod gedaan van zo'n 2,4 miljard euro. NN biedt 5,30 euro per aandeel, dat is 30% meer dan de huidige koers. NN wil samen met Deltaloid de grootste verzekeraar in pensioenen en levensverzekeringen worden in Nederland. Ook het bedrijf achter verzekeraars Real en Zwitserleven zou belangstelling hebben om Deltaloid over te nemen. Een Chinese studentenleider die in Thailand een toespraak wilde houden... is in Bangkok aangehouden en teruggestuurd naar China. Joshua Wong zou spreken tijdens de herdenking van een bloedige studentenopstand in Bangkok... morgen 40 jaar geleden. De Thaise autoriteiten zouden hem hebben teruggestuurd op verzoek van China. Wong is daar veroordeeld tot een werkstraf. Hij speelde twee jaar geleden een leidende rol bij de demonstraties in Hongkong... voor politieke hervormingen en meer democratie. Het weer vandaag flink wat zon, wel fris, 13 tot 15 graden... bij een matige tot vrij krachtige noordoostenwind. Ook morgen begint de dag zonnig, maar vanuit het noordoosten komen geleidelijk wolkenvelden opzetten. Het wordt dan niet warmer dan 13 graden. Dit is DFM. verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. In de Randstad vooral nog vertraging op de A1 richting Amersfoort vanuit Amsterdam tussen Blarikum en Bunschoten. Op de A2 Utrecht-Amsterdam na een ongeluk tussen Apkoude en Oudekerk aan de Amstel 5 kilometer. Daar zijn nu twee rijstroken dicht. De A4 Rotterdam-Den Haag. Alle rijstroken bij Rijswijk zijn weer open na een ongeluk. Vanaf Delft nog 3 kilometer. De A9 Alkmaar-Amstelveen tussen Velsen en Amstelveen over 15 kilometer langzaam rijden en stilstaan. De A10, knooppunt Koenplein Watergasmeer voor Amsterdam Buitenvelde 10 kilometer. De A12 daarna richting Utrecht, langzaam rijden tussen Reewijk en Nieuwebrug. Op de A15 Rotterdam-Gorkum is dat het geval tussen Hendrikje de Wambacht en Sliedrecht. En richting Rotterdam op de A15 tussen Arkel en Hardingsveld-Giessendam. Veel vertraging op de N211 van Hoek van Holland richting Delft...